Dielke Teertstra het NOS Journaal. De begroting voor 2010 is rond. Het kabinet heeft met de coalitiepartijen en met D66, ChristenUnie en SGP... de belangrijkste knopen doorgehakt. Dat heeft minister Dijsselbloem bekendgemaakt. De partijen hebben zo'n tien dagen onderhandeld. Het kabinet heeft de steun van de oppositie nodig... om de plannen ook door de Eerste Kamer te krijgen. De begroting wordt officieel pas op Prinsjesdag openbaar, maar een aantal plannen lekte de afgelopen dagen al uit. Zo gaat de zorgpremie volgend jaar met 120 euro per jaar omhoog en wordt meer geld uitgetrokken voor noodhulp aan het buitenland. Zorgorganisatie Carinova uit Deventer wil zo'n duizend mensen ontslaan. Dat is een kwart van alle medewerkers van de organisatie. Het gaat vooral om huishoudelijke verzorgers. Dat zijn mensen die geen medische taken uitvoeren... maar bijvoorbeeld wel mensen wassen en huizen schoonmaken. Carinova heeft het personeel zelf nog niet van de plannen op de hoogte gebracht. In Waalwijk zijn vier tieners opgepakt voor het mishandelen van een meisje van 12. Dat gebeurde vorige week op een speelveldje. Het meisje werd tegen haar hoofd en haar schouders geschopt. De mishandeling werd gefilmd en het filmpje werd op internet gezet... waar het honderdduizenden keren is bekeken. De drie meisjes en een jongen van 12, 15, 16 en 17 worden verhoord. Hoe lang ze worden vastgehouden is niet bekendgemaakt. En op het loon van circa 600 agenten is beslag gelegd door schuldeisers. Dat schrijft minister Opstelten aan de Tweede Kamer. Opstelten noemt het onwenselijk omdat het risico's met zich kan meebrengen voor de uitvoering van hun politietaak. Agenten met financiële problemen kunnen worden gechanteerd of ze kunnen een risico vormen voor de veiligheid. Daarom wil de politie deze medewerkers helpen bij het voorkomen en oplossen van problematische schulden. Het weer vanavond en vannacht opklaring en droog. De temperatuur daalt tot een graad of 8. Morgen eerst zon, later vanuit het zuidwesten buien. Het wordt 22 graden.